Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nog zeker zes mensen hebben rechtszaken aangespannen tegen muziekmagnaat Sean Combs, ook wel bekend als Diddy. Hij wordt beschuldigd van het verkrachten van vrouwen en het seksueel misbruiken van mannen. Hij zou ook een jongen van 16 hebben misbruikt. Begin deze maand werd bekend dat Diddy werd aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Vorige week werd duidelijk dat nog eens 120 mogelijke slachtoffers zich hadden gemeld... van wie er 25 minderjarig zouden zijn geweest. Het proces tegen de voormalige rapper begint in mei... en zal waarschijnlijk een kleine maand duren. De EU-landen zijn het eens geworden over een gezamenlijk standpunt... voor de klimaattop COP29... die volgende maand wordt gehouden in Azerbeidzjan. De landen roepen op om de opwarming van de aarde te beperken... tot maximaal anderhalve graad... Volgens voorzitter Hongarije zal de Europese Unie een leidende rol blijven spelen in de internationale inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken. Nederland wilde kernenergie noemen als middel om de klimaatdoelen te halen, maar daarover werden de landen het niet eens. Op veel plaatsen in Nederland is de komeet Tjuginshan Atlas met het blote oog te zien geweest. Vooral vanuit het noorden en midden van het land werden foto's gedeeld op sociale media. De komeet komt eens in de 80.000 jaar dicht bij de aarde. Hij is bijna 3 kilometer in doorsnee en zijn staart van stof en gassen strekt zich uit over tientallen miljoenen kilometers. Tot eind november is hij bij helder weer soms te zien en naar verwachting is hij volgend weekend het duidelijkst te zien. In de Nations League heeft het Nederlands elftal verloren van Duitsland. In München werd het 1-0. Door de uitslag blijft Nederland tweede in de pool met evenveel punten als Hongarije. Duitsland gaat ruim aan kop. Het weer, droog, helder en weinig wind.